Het debat over het fonds begon in de Tweede Kamer vanmorgen... en duurde zo lang dat de stikstofminister nog ineens aan het woord is gekomen. En daarom praten ze na de meivakantie verder. De VS geeft Oekraïne nog eens voor 325 miljoen dollar aan militaire steun, zoals raketten en munitie. Het gaat om het 36e steunpakket. De VS is de belangrijkste militaire bondgenoot van Oekraïne. En uit gelekte documenten bleek eerder dat Oekraïne een tekort heeft aan bijvoorbeeld raketten. Voetbal dan. Manchester City en Internationale hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Britten wonnen uit bij Bayern München met 1-0, nadat ze thuis ook al hadden gewonnen. Inter schakelde Benfica uit door thuis met 2-1 te winnen. En voor de halve finales is al gelood. Inter speelt tegen stadsgenoot AC Milan. En Manchester City neemt het op tegen titelverdediger Real Madrid. Nog meer voetbal. De veiligheidsdiensten in Rome staan op scherp... voor de wedstrijd van morgen tussen Feyenoord en AS Roma. Voor de Europa League. Er zijn geen uitsupporters welkom, maar de vrees is dat er alsnog ruim duizend Feyenoorders naar de Italiaanse hoofdstad komen. Correspondent Helene Daan ziet weinig Feyenoord-fans op straat, maar dat is ook niet raar, zegt ze. Want Feyenoorders die ik aan de telefoon sprak, die laten mij weten dat ze liever low profile blijven vandaag. Dat ze liever ook geen interviews geven. Omdat ze toch de hoop hebben om ondanks alle veiligheidsmaatregelen die gelden... morgen toch het stadion in te komen om de wedstrijd te volgen. In Rome zijn ze bang dat Feyenoord-fans, net als in 2015, schade veroorzaken in de stad. Toen werd bij de Spaanse trappen een deel van een 17e-eeuwse fontein vernield. Die fontein is nu trouwens afgezet door de politie. Het weer, het raakt bewolkt vannacht en ook morgen blijft dat hangen het grootste deel van de dag. Vooral ochtends valt er regen. Het waait ook nog hard en wordt een graad of 11. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. I don't want half-hearted love affair. I have promised myself I won't do a. thinks that I am unforgettable too. It's an all-nighter, uh, baby. Staying all night up, no sleep. It's about to get crazy. 24-hour party. It's an all-nighter, uh, baby. Staying all night up, no sleep. It's about to get crazy.